Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In bijna heel Nederland is het wit. In het noorden is het een dun laagje, maar in het zuiden en oosten ligt soms wel 30 centimeter. Het waait ook hard, merkt verslaggever Harro Brouwer. Wow, zo klinkt de sneeuwjacht en koude handen. Het is eh, hier in de Achterhoek, om precies te zijn in de gemeente Bronkhorst, heeft het eh, flink gesneeuwd. En de verwachting is dat er de hele dag toch eh, nou ja, tussen de 5 en 15 centimeter sneeuw nog bij kan komen. De sneeuw, ijzel en wind zorgen voor veel treinstoringen. En daarom rijden er tot 12 uur helemaal geen treinen. Veel plekken vallen ook bussen, trams en metro's uit. In Irak is voor het eerst een massabegrafenis gehouden voor Jezidis. Die werden vermoord door IS. Die terreurgroep bracht zeven jaar geleden zeker 3000 Jezidis om, een religieuze minderheid. De afgelopen jaren zijn meer dan 80 massagraven gevonden. Het identificeren van de slachtoffers verloopt moeizaam, onder meer omdat van sommige gezinnen niemand meer in leven is. In zowel Tilburg als Amstelveen moesten studenten gisteravond een tijdje in de kou staan door branden. In Tilburg konden ze gauw weer naar binnen nadat de brandweer het vuur geblust had en de kamers geventileerd. In Amstelveen niet. 50 flatbewoners werden daar opgevangen in een sporthal na een keukenbrand. De meesten konden snel weer naar huis. Sommige anderen sliepen een nachtje in een hotel. En het hart van strooichauffeur Karel uit Gelderland gaat deze dagen sneller kloppen. Hij is 83 jaar en zit al meer dan 40 jaar op de strooiwagen. Dus van een beetje, van een beetje sneeuw schrikt hij niet. Nee, ik vind het wel leuk, want <laughs> ja, dat is het avontuurlijke. Een strooien is iets aparts. Dat moet in je bloed zitten gewoon. Ik heb wel eens gedacht, ik stopte mee, Dat heb ik ook drie of vier jaar geleden heb ik dat gedaan. Dat ik alles verkocht had, ik meteen weer spijt. En zodoende heb ik wacht, toch weer een unit teruggekocht om het toch weer te doen. Ja, als het sneeuwt, dan moet bij Karel alles wijken. Zelfs op zijn trouwdag is hij een keer uitgerust. En dat was op 9 december. En toen moest ik trok uit. Heb ik iedereen verlaten. Heb ik een jak aangetrokken en ik ben gegaan. Ik zei nou tot straks. Ja, het weer bericht dan nog. Het is overal onder nul en het sneeuwt ook zo'n beetje in het hele land. Pas vanavond en vannacht wordt het op veel plekken droog. Door de snijdend koude wind voelt het op sommige plekken aan als min 10 of zelfs min 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een korte file op de A22 Beverwijk richting Velsen.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 en het nummer heet Blueset. Een prachtig nummer. De hele ochtend, eh, het eerste uur, alles van vinyl, van platen. Van circa een halve eeuw oud. Eh, een hele fijne goedemorgen vanuit een wit Zandvoort. Helemaal besneeuwd. het was ook even moeilijk om naar de studio te komen. Maar van harte welkom bij ZFM Jazz van 10 tot 12. Mijn naam is Marco en we gaan gelijk door met het volgende nummer Stan Cats. dat gewoon... Ik heb een hele collectie platen bij me. Die zijn eh, gemiddeld een halve eeuw oud. En dan zeker als je de eh, platen uit deze tijd draait... mag er eentje niet missen. En dat is Ella Fitzgerald met eh, Love for Sale. je met langspeelplaten speelt, je bent het niet gewend. En dan heb ik de verkeerde kant voorgelegd. Het is niet Love for Sale, maar het is Let's Do It. Maar wel van Ella Fitzgerald. de mooie klanken van Ella childs En ik heb me toch weer vergist. Het is toch lastiger eh, langspeelplaten draaien dan dat je denkt. Het is echt ongelooflijk. Ehm, het was toch Love Maar zeker als je langspeelplaten ook weer speelt uit deze tijd... en je speelt Ella Fitzgerald... mag zeker de Nederlandse zangeres Rita Reis ook niet eh, missen. En eh, een, een, een artikel uit de krant. Uit die, tijd was Rita is dus moeilijk te etiketteren. Ze zingt alles en bovendien alles even goed. Sierlijke slowstongs naast uptempo stukken. Puur cabaret naast soepel swingende borsten. Bossa Nova. Het zijn alleen maar lovende woorden. En het leuke natuurlijk is ook van Rita Rijs dat ze veel opgetreden heeft met haar uh, echtgenote. De pianospelende uh, Pim Jacobs. En daarom heb ik een prachtig nummer uitgekozen van eh, de LP The Best of Rita Reis. En dat is The Shadow of Your Smile. the shadow of your smile mm. will color all my dreams and light the door. wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so. een eh, hele fijne goedemorgen vanuit een wit Zandvoort. En ook een herzlich guten voor onze onze deutsche Zuhörer. En because a eh, warm welcome to our listeners from the UK. We gaan eh, gelijk weer verder met lekkere, heerlijke muziek... vanaf platen die zeker 50 jaar oud zijn. En zo niet ouder. En ehm, gaat nu, denk ik, weer wat mis. Ik ben het heel even kwijt, dus... Dat langspeelplaat wil niet opstarten die ik wil opstarten. Dus een heel even een momentje. Maar even weer ervoor zetten. Het ging toch goed, maar de knopjes waren net even te moeilijk voor mij. Hier is eh, Rita Reis met het Pim Jacobs trio. Daar komt hij, Pim Jacobs met Rita Reis.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 about the boy and never ever think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be his if only he would call. that's the time you miss him most of all. the time you miss him most of all. That's the time you miss him most. Je hoort het hier en daar kraken. Hoe heerlijk is dat? En je hoort het ook kraken buiten als je in de sneeuw loopt. Ik hoop dat jullie eh, lekker warm binnen zitten... en dat het tijd is voor een ontbijtje met een heerlijk journalsje. Um, ehm, de volgende plaat die ik heb klaarstaan... is een, eh, een, plaat van Laura Fici. Die is geen 50 jaar oud, die is nog maar uh, jongsleden gemaakt. Die is speciaal voor het Verre Oosten gemaakt. Laura Fici is erg geliefd in het Verre Oosten. Vooral in, in China en in Japan. En deze eh, plaat is dan ook helemaal lila. Echt iets typisch natuurlijk voor het Verre Oosten. En eh, de, de muzici die daarop spelen zijn ook allemaal... Eh, nou, ook <laughs> uit die regio. Dan weet ik niet zeker of het Chinees of Japans is. Maar in ieder geval, het is met muzici van plekken opgenomen.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 of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, dat was natuurlijk What a Wonderful World van eh, Laura Fici en niet Over the Rainbow. Eh, Over the Rainbow houdt u van mij te goed. Na de volgende plaat die ik ga spelen... de volgende plaat die ik ga spelen is uh, Adult for Ella Charles, En dat is een, uh, is een medley van No Regrets. I've got a feeling you're fooling. Don't blame me. Deep Purple Rain and Your Sweetheart. En deze plaat die, die kraakt wel een beetje. Want de opnames die zijn uit de jaren 60 van de vorige eeuw. No regrets Although our love affair has gone astray No regrets I know I'll always care Though you're happy romance ended So. Sí. Got a feeling you're having fun. I'll get a go by when you are done fooling with me. I've got a feeling you're think you're laughing right up your sleeve, fooling with me. Life is worth living while you are given moments of paradise. You're such a standout, but how you hand out that hocus pocus from your eyes. I've got a feeling you're fooling. I've got a feeling it's all a frame. It's just a well-known old Um, op eh, keken qua tijd. Dus ik eh, wil ook nog graag wat andere platen draaien. Waaronder ik ook eh, beloofd had die van Laura Fici natuurlijk. Die Over the Rainbow. Die komt nu met een speciale opgenomen plaat voor het Verre Oosten. Dit is echt, echt een fantastische langspeelplaat. Die is net twee jaar uitgekomen. Luister naar ZFM Radio. Laura Vici met de LP Co-East. Deze LP is van 2019 eh, opgenomen in, eh, in China. Met ook allemaal eh, lokale muzici. We gaan nu over naar, naar de volgende plaat. Het is een LP uit 1982. Ook van een Nederlandse saxofonist. En het is Piet Noordijk met het Piet Noordijk kwartet. Dus Piet Noordijk op sopraansax. Kees Slinger op piano. Rob Lengeres-Bos. Evert Overweg op drums en arrangementen zijn van eh, Kees Slinger. Deze plaat is eh, vrij jong ten opzichte van de andere platen die ik allemaal gedraaid heb. Die waren uit de jaren 60 en deze is een opname van 1982. zijn alweer aan het eh, einde gekomen van het eerste uur ZFM Jazz. Hier vanuit Zandvoort van 10 tot 12. Mijn naam is eh, Marco, fijn dat u luistert. Het tweede uur eh, gaan we gelijk verder, maar dan gaan we wel digitale muziek spelen. Alles gewoon lekker van mp3'tjes en cd'tjes. Zodat je minder moeite hebt met de plaatspeler en te starten en de goede, het goede nummer en track op te zoeken op een plaat. Dat is nog best wel lastig. Wat er aan bod komt is onder andere veel Nederlandse muzici. Waaronder eh, de Haarlemse Ruud Brink. Welke ook een eigen standbeeld heeft in Haarlem. Maar zometeen in de tweede uur meer. Uh, zoals gezegd, digitale muziek van onder andere Francine Fontuyn...